NOS Nieuws van 1 uur. Waterwalgemoed start 98 Eintracht Frankfurt heeft de politie zo'n 530 mensen aangehouden. Fans van Eintracht misdroegen zich in het centrum van Darmstad. Ze vernielden onder meer een café, staken vuurwerk af en beledigden de politie... die met zo'n 1700 agenten aanwezig was. Na de Bundesliga-wedstrijd, die Eintracht met 2-1 won... kwam het ook tot confrontaties tussen aanhangers van beide clubs. Van de ongeveer 530 mensen die werden aangehouden... zijn er 159 meegenomen naar het bureau. De rest werd uit het centrum van Darmstad weggestuurd. In de Amerikaanse stad El Paso in Texas is een 16-jarig meisje omgekomen doordat ze uit een kermisattractie werd geslingerd. Ze raakte bij het vallen met haar hoofd een stalen balk. Een 15-jarig meisje raakte zwaar gewond bij het incident. Een derde tiener die ook in de ronddraaiende attractie zat kon zich vasthouden aan een stang en bleef ongedeerd. De drie waren op dat moment de enigen die in de attractie zaten. Hoe twee van hen eruit geslingerd konden worden is onduidelijk. De politie heeft de identiteit vastgesteld van de man die in Amsterdam afgelopen dag een dodelijke sprong van een stijger maakte. Daarvoor had hij vermoedelijk brand gesticht. Wie de man is heeft de politie niet bekendgemaakt. De brand woedde in een aantal panden die werden verbouwd. De brandweer gaat uit van brandstichting omdat de brand op verschillende plaatsen was uitgebroken. De politie probeerde nog te voorkomen dat de man sprong, onder meer door vanuit een hoogwerker op hem in te praten. De Lorentsluis bij de afsluitdijk gaat waarschijnlijk dinsdagavond weer open. Dan verwacht Rijkswaterstaat dat er een reservedeur is ingehangen. De Lorentsluis ging gisteren open na een grote renovatie... maar al na een dag voer een kotter uit Urk tegen een van de sluisdeuren. Het weer nog op de meeste plaatsen droog. De temperatuur vannacht ligt tussen de 5 en 2 graden.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 Drop the beat.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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl safer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 living dangerously. say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 So wake me up keep van Zandvoort.